In het noorden van het land gaat dat nog veel langer duren. Daar zijn we voorlopig nog niet eh, van die wind af, nog niet van die storm af. Uh, Eunice houdt daar nog voorlopig huis in die weercode rood. Die, het weeralarm eigenlijk. Dat gaat er pas om drie uur s'nachts uit in bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland. Maar ook op de Waddeneilanden, Friesland en op de IJsselmeer. In de regio Amsterdam zijn drie mensen om het leven gekomen door omvallende bomen. Een man in Groningen kwam om het leven doordat hij tegen een omgevallen boom botste met zijn auto. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen nog steeds niet de weg op te gaan. De situatie is door rondvliegende materialen en omvallende bomen nog steeds gevaarlijk. Plaatlabel Topnotch gaat niet meer de muziek van Lil Kleine promoten op TikTok en Insta. De rapper werd afgelopen weekend in Amsterdam aangehouden... vanwege mishandeling van zijn verloofde Jamie Vaas. Topnotch zegt tegen NRC dat ze zijn geschrokken van het incident. Drie onderzoekers zitten vast in een Oostenrijkse grot... nadat het water onverwacht snel steeg, schrijft het AD. Het is een grottenstelsel van 60 kilometer lang... en geldt als een van de diepste op aarde. Het zouden drie goed uitgeruste professionals zijn. Er zijn ook plekken waar ze kunnen schuilen en er is eten genoeg. Dus er is hoop dat de onderzoekers, als het water zakt... dat ze veilig naar buiten kunnen. De storm zorgt voor veel schade en gedoe... Maar toch heeft het voor sommige mensen ook een aantrekkingskracht. Vanuit het hele land reizen stormchasers naar de kust om zelf de wind te voelen. Heerlijk. Op mij eerlijk gezegd niet hard genoeg waaien. Jammer, jammer dat die zuidwest is. Als hij een beetje naar de west of de noordwest gaat, dan hadden we hier waarschijnlijk niet kunnen staan. Dit hoort bij IJmuiden, eh, bij de kust. het eh, is wel verrukkelijk. Ja, je bent er gewoon automatisch bij, hè? dus eh, je wordt er gewoon naartoe gezogen door die wind. En dan nog het weer. In het Waddengebied kan nog windkracht 11, zeer zware storm gemeten worden.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 I stay right here till. to pure was own shoes. But we have nothing to do with any of those things, and we still love the disco. And those people that don't understand that, they'll never understand. Disco, real disco, is so much better than all of that stuff. Disco is too great, it's too funny for it to disappear. of house music. House music. This is house music. House music. you know what? Sometimes it's not what other people say about you. Sometimes it's not even what God says about you.